werd juist meer voedsel verkocht, zegt kennisinstituut FSIN. Oorzaak is de economische crisis. De eerste dag van het referendum over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan is zonder problemen verlopen. Volgens het hoofd van de waarnemers van de Europese Unie is het referendum goed georganiseerd en zijn er geen ongeregeldheden gemeld.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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaan die het democratische congreslid Giffords neerschoot... had dat van tevoren gepland... In zijn huis zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij in zijn eentje heeft gehandeld. Gifford kreeg een kogel in haar hoofd, maar de artsen zijn optimistisch over haar herstel. Nadat de man zaterdag Giffords had geraakt, schoot hij zes mensen dood en verwonde er nog dertien. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij Chemiepak in Moerdijk. Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Op de lijst staan allerlei chemische stoffen waarvan een groot deel op zich gevaarlijk is. Omdat veel stoffen zijn verbrand, zegt de lijst weinig over de risico's van verspreiding. Rijkswaterstaat verwacht dat het hoge water in de Maas nergens tot problemen leidt. Bij Maastricht is het niveau vannacht stabiel gebleven. In Midden-Limburg werden iets hogere standen verwacht, maar er zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. In Linnen bij Roermond overleed gisteren een man toen hij zijn hond nasprong die te water was geraakt. De Duitse minister van Landbouw, Eigner, spreekt vandaag met boerenorganisaties over de gevolgen van het dioxineschandaal. Een van de punten op de agenda is een schadevergoeding voor de getroffen boeren. Veel Duitse boeren zijn in financiële problemen gekomen omdat hun bedrijf is stilgelegd en omdat de markt voor eieren en vlees is ingezakt. In neder zijn 3000 boerderijen inmiddels weer vrijgegeven. Bijna 1500 blijven voorlopig dicht.